dorpsbewoners vast. Zware storm en hevige sneeuwval verorven. De elite-militairen van het Spaans legioen moeten op dieet. Ongeveer 6% van de legionairs is te zwaar. Daarmee brengen ze niet alleen hun gezondheid in gevaar, zegt de Spaanse legerleiding. Ook het imago van het legioen staat op het spel. Dat bij de militairen overgewicht voorkomt, komt volgens het leger doordat de militairen gemiddeld ouder zijn geworden, maar ook door een gebrek aan trainingsfaciliteiten. Daar wordt iets aan gedaan. Als de legionairs in een jaar tijd niets afvallen, kunnen ze bestraft worden. Het weer. Op veel plaatsen wolken en een enkele bui met overdag, soms zon. Het wordt 7 tot 10 graden. In het weekend koelt het af. Zaterdag tot een graad of 6. Zondag wordt het niet veel warmer dan 3 graden.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 Volgende maand in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang. Kim Jong-un had gezegd dat hij overwoog om een aantal sporters te sturen. Maar het gesprek tussen de hoge vertegenwoordigers van de twee landen gaat niet alleen over sport. Er zal ook gepraat worden over het verbeteren van de onderlinge relatie. Rijkswaterstaat heeft de ramspolkering bij Kampen weer laten leeglopen. De opblaasbare dam werd aan het eind van de avond opgepompt tegen het hoogwater, maar de kering is inmiddels alweer open. De scheepvaart tussen het Zwarte Meer en het Ketelmeer is nog niet hervat. De kering is een van de vijf grote stormvloedkeringen van Nederland. Woensdag waren die voor het eerst alle vijf gesloten vanwege de westerstorm. De elitemilitairen van het Spaans legioen moeten op dieet. Ongeveer 6% van de legionairs is te zwaar. Daarmee brengen ze niet alleen hun gezondheid in gevaar, zegt de Spaanse legerleiding. Ook het imago van het legioen staat op het spel. Als de legionairs in een jaar tijd niets afvallen, kunnen ze bestraft worden.